Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Advocaat Dirk Wiersum werd voor zijn liquidatie in september al weken in de gaten gehouden. Er zouden meerdere criminele observanten zijn ingezet om het huis en de straat van de advocaat te observeren. Dat schrijft de Telegraaf. Dirk Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in de zaak tegen de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi. Vanaf volgend jaar krijgen alle BOA's in Rotterdam een bodycam. De gemeente trekt een kwart miljoen euro uit... om alle handhavers een persoonlijke minicamera te geven. Uit een proef blijkt dat burgers zich beter gedragen... als ze zien dat ze gefilmd kunnen worden... en daardoor voelen de handhavers zich veiliger. Als er sprake is van een strafbaar feit... kan het OM de beelden opvragen. De afgetreden Boliviaanse president Morales is onderweg naar Mexico... waar hij politiek asiel krijgt. Morales heeft zelf om asiel gevraagd twittert dat hij weer snel naar zijn land wil terugkeren. Sinds het gedwongen aftreden van de president is het onrustig in Bolivia. Het land is verdeeld en het is onduidelijk wie er nu de macht heeft. Kinderen en jongeren met een eetstoornis moeten sneller worden geholpen. Dat adviseren kinderartsen en psychiaters in een nieuw rapport. De wachttijd voor een behandeling is nu gemiddeld 14 maanden. Volgens de artsen is dat veel te lang. Ze pleiten voor meer voorlichting en een betere samenwerking... om de problemen in de anorexia-zorg op te lossen. De VS is nog steeds bereid te helpen bij het terughalen van IS-vrouwen en hun kinderen naar Nederland. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland Piet Hoekstra tegen de NOS. De mogelijkheid van Amerikaanse hulp is actueel geworden door een uitspraak van de rechter gisteren. Die oordeelde dat Nederland zijn best moet doen om 56 IS-kinderen zo snel mogelijk terug te halen uit Noord-Syrië.